Zes uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Twee mannen die vanochtend in Noord-Nederland zijn opgepakt... voor het tegenwerken van de aanleg van windmolenparken... worden verdacht van asbestdumpingen bij ondernemers... die betrokken waren bij de aanleg van de parken. Een derde man die is opgepakt zou dreigbrieven hebben verstuurd. Tegen de windmolenparken in Groningen en Drenthe is veel verzet van omwonenden. Nederland heeft diplomatieke stappen tegen Rusland genomen... omdat dat land volgens het OM niet genoeg heeft meegewerkt... aan het onderzoek naar de MH17-ramp. Premier Rutte wil niet zeggen welke stappen het zijn... maar het gebeurt alleen op verzoek van het OM... om te voorkomen dat politieke motieven een rol kunnen spelen, zegt hij. Vanmiddag maakte het internationale onderzoeksteam bekend... dat drie Russen en een Oekraïner vanaf maart volgend jaar worden vervolgd... voor de inzet van de Russische boekraketinstallatie waarmee de MH17 werd neergehaald. Rusland zegt in een reactie dat het internationale onderzoek naar de ramp... alleen is bedoeld om Rusland in een kwaad daglicht te stellen. Volgens de Russen gebruikt het onderzoeksteam dubieuze bronnen... en negeert het Russische informatie. Slagerijen en andere vleesverwerkende bedrijven... gebruiken nog altijd de verboden stof sulfiet... meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... na een steekproef bij 42 bedrijven... Sulfiet geeft het vlees een rode kleur en maakt het langer houdbaar. Maar mensen kunnen er bijvoorbeeld hartkloppingen van krijgen. En voor het eerst in 200 jaar zijn er wolvenwelpjes geboren in de vrije Nederlandse natuur. Het wolvenpaar dat eind april al op de Veluwe werd gesignaleerd... heeft drie jongen gekregen. De welpen zijn vastgelegd met een automatische camera. Waar precies wordt geheim gehouden. Het weer nog op sommige plaatsen nog warm, maar vanuit het zuiden trekken vanavond pittige hagel- en onweersbuien over. Het KNMI waarschuwt voor grote hagelstenen en zware windstoten in Brabant. Morgen wisselen bewolkt, nog wat buien en met 20 graden flink wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland stelt niet heel veel voor. Maar op de A4 Amsterdam-Den Haag staat het wel vast. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. Er was namelijk een ongeluk. 11 kilometer file. Vooraan begint het weer te rijden, want de weg is vrijgegeven. De A10 tussen afrit Watergraafsmeer en Osdorp. 10 minuten extra richting het Koenplein. En de A10 Noord tussen de afrit Volendam en Amsterdam-Tuindorp-Oost Ook wat langzaam rijdend verkeer. De N200 Amsterdam-Halfweg. Voor Halfweg een kleine 10 minuten. En dat ben je ook wel kwijt met de N247 Amsterdam naar Hoorn voor Broek in Waterland.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 Hey, love. Got me on my knees, later. Begging, darling, please, Darling, won't you ease my worry back? Try give you consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love. Got me on my knees, hey, love. Begging, darling, please, lay love. she leaves my room at night. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love today.